Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De avond hoog uit enkele treinen rijden en in de avondspits rijden er helemaal geen. Het bedrijf waarschuwt dat de gevolgen van de storm ook morgen merkbaar zullen zijn. Vanochtend legde de NS het treinverkeer neer vanwege de zware westerstorm die over het land trok. Op 18 plekken is de bovenleiding beschadigd en er liggen 30, 30 bomen op het spoor. De NS adviseert reizigers een alternatief te zoeken, maar biedt zelf niets aan. Er worden geen bussen ingezet, omdat ook de busbedrijven veel hinder hebben door de storm. Die had op veel plaatsen impact. Schiphol legde het vliegverkeer een klein uur stil. Meer dan 200 vluchten werden geannuleerd. Schiphol waarschuwt dat er nog steeds vertragingen zijn. De Amerikaanse chipreus Qualcomm mag de Nederlandse chipfabrikant NXP overnemen. De Europese Commissie ziet geen grote bezwaren meer na extra onderzoek. Gevreesd werd onder meer dat concurrenten na een overname door Qualcomm nog maar beperkt toegang zouden krijgen tot veel gebruikte chips van het bedrijf. Om dat te voorkomen heeft de Europese Commissie een aantal voorwaarden gesteld. Ook andere mededingingsautoriteiten zijn inmiddels akkoord met de deal. Alleen China moet nog instemmen met de miljardendeal. Met de overname is 43 miljard euro gemoeid. Een man van 71 uit Aardenburg in Zeeland is veroordeeld tot twee jaar en vier maanden cel omdat hij zijn dochter in de jaren 80 zes jaar lang heeft misbruikt. Het meisje was vijf toen het misbruik begon. Een andere, dokter, andere dochter had ook aangifte gedaan van misbruik, maar die zaak is verjaard. De politie heeft een man uit Tilburg opgepakt die in zijn gehuurde bestelbus een miljoen illegale sigaretten had. De man had zijn lading opgehaald bij een loods. Daar werden nog eens 49 pallets met in totaal 16 miljoen sigaretten gevonden. De Field denkt dat ze bedoeld waren voor de Engelse markt. Als ze in Nederland waren verkocht, was de staat 4 miljoen euro aan belastingen misgelopen. De sigaretten worden vernietigd. Het weer, de wind neemt geleidelijk af, verspreid over het land valt een enkele bui. Vannacht een enkele winterse bui en kans op gladheid. Morgen zon, wolken en enkele buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt zo'n 4 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk. Dit zijn de files die op dit moment eh, de meeste vertraging geven. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum-Noord vanwege wat schade aan de vangrail. Inmiddels 20 minuten vertraging. Heel veel vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Voor de Keteltunnel ruim een eh, half uur eh, file door het doseren daar. De alternatieve route de A13 zat ook vast. Ook bijna een half uur file tussen knoop het Ipenburg en Rotterdam Airport. Daar ligt een vrachtwagen die kantelde vanochtend nog steeds in de middenberm. Verder de A27 Utrecht-Breda. Een kwartier tot een half uur vertraging vanaf Hagenstein tot aan Werkendam.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 I promised myself I promised I'll wait for you midnight hour. I know you'll shine on through. I promise myself. I promise the Atlanta with no mountains. Damn, fresh at least. And I up on board like a traffic jam.